Dit is door Megens met het NOS-journaal. Zeker 17 gebonden budgetten voor de eigen inwoners voorgeschoten. Dat meldt NRC Handelsblad op grond van eigen onderzoek. Sommige gemeenten betalen de zorgverlener direct, andere schieten het bedrag voor aan de patiënten. Nog eens zeven gemeenten hebben noodvoorziening getroffen om zorgkosten te vergoeden als dat nodig is. De gemeenten zeggen dat ze de maatregelen hebben genomen vanwege de chaos bij het uitbetalen van pgb's, schrijft NRC. Zorgverleners kregen veel te laat de zorgkosten vergoed, waardoor de zorg voor sommige hulpbehoevenden werd gestopt. De jaarlijkse huurverhoging moet worden beperkt en de huurprijs moet sterker worden gekoppeld aan de kwaliteit van de woning. Dat zeggen de Organisatie voor Woningcorporaties, EDES en de Woonbond, die de belangen van huurders behartigt. Ze stelden samen een sociaal huurakkoord op. Volgens de Woonbond is dit akkoord een goede stap om de enorme huurstijgingen van de afgelopen jaren in te dammen. Als de regering het akkoord overneemt, zou het Rijk minder kwijt zijn aan huurtoeslagen. Edis en de Woonbond willen wel dat de verhuurdersheffing verdwijnt. Die extra heffingen moeten corporaties aan het Rijk betalen en moet worden bekostigd uit de huurverhoging. Minister Dijsselbloem noemt het ernstig dat de NS bij een aanbesteding in Limburg concurrenten heeft dwarsgezeten. Juist omdat de Nederlandse spoorwegen meer mogen dan andere vervoerders, moet NS die andere vervoerders toegang geven tot de markt en eerlijke concurrentie aangaan, zegt Dijsselbloem. Vervoerder Veolia had voor een concurrerend bod in Limburg diensten van de NS nodig. De NS gaf hier geen of vage informatie over. Ook werd concurrentiegevoelige informatie over Veolia doorgespeeld naar dochterbedrijf Abellio van NS. In een brief aan Dijsselbloem zegt de NS top de gang van zaken te betreuren. Top! Het weer, geregeld zon, de wind neemt af. Vannacht koelt het af naar 8 tot 4 graden. Morgen is het zonnig bij maximaal van 19 tot 23 graden. Vrijdag wordt het tropisch met middagtemperaturen van 27 tot 31 graden.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 Tussen Laren en Inbrugge 4 kilometer. De A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 3. De A10 de ring van Amsterdam op de ring Zuid bij de Rai 3 kilometer. En op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 5 kilometer.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 Bucketlist! Stef en Stijn. Geintje natuurlijk. We hebben wel de Bumpunks MC's, de free freestyler. En mijn lievelingsplaats van dit jaar, Clean Bandits. tell me to be flawless. People tell me not to let myself evolve. And I think I don't really get it. I think it's all just a peculiar game. sneller. En daarvoor je Clean Bandit Stronger. Ja, ik heb een dilemma voor je. Oh. Die heb ik binnengekregen. Ik vind het wel een hele goeie. Je, je moet kiezen. Ja. Ben je er klaar voor? Mm, mm, ja. Nooit meer een kater. Of nooit meer hoeven te betalen voor je drank. Ga, ehm, nou, dan ga ik toch voor nooit meer hoeven betalen voor mijn drank. Ja? Ja. Maar dat is alleen bier. En als het alleen bier en wijn is? Dan ook. Dan ook, nog steeds. Want ik heb niet zoveel last van katers altijd. Ja, maar je bent nu nog jong. Ja, oké. Nee, er komt een tijd dat elke druppel die je neemt een kater voor Ja, nee, heb ik ervoor over. Jij? Dat heb je ervoor over? Ja. Nou, ik moet... Ik, eh, ik vind hem lastig, want drank is best duur. En als ik dat eh, niet meer zou hoeven betalen, zou dat een flinke... Maar ik vind ook wel, als ik ga kijken, al die onproductieve zondagen... en, ah, en dat, je naar je werk moet en dat je echt gewoon je dag niet doorkomt... en dat nooit meer hebben, dat je gewoon altijd fit voelt na een dagje stappen. Nee. Misschien dat dat me net wat meer waard is. Nee, mij niet. Mij, ik ben echt een geldslet. Ah. <laughs> oh. <laughs> Wat was dat voor een lach dan? <laughs> Wat was dat voor een lach Ik heb nog een Pietje dat anders gemopt. Zo, lekker speeksel op mijn microfoon. Lekker voor de volgende. Wat ben jij? Lekker speeksel. Fuck de volgende. Dat kan me echt geen reet interesseren. Jij bent kwaad, hè? kwaad. Laten we zeggen, geïrriteerd is een beter passend woord bij ja, Maar we moeten er nog over gaan praten. Over dat uurtje. Ja, dat zou jij al doen, vriend. Ja, ik had zaterdag een afspraak met Albert-Jan daarover. En uh, ik, was, ik was een beetje in de, in de war. Want eh, ja, met alles, met geen school en bla bla bla. Ik was de tijd even kwijt. Dus ik dacht dat het vrijdag was. Ja, dat maar het was zaterdag en ik zat om 1 uur onder de douche. En ik roep ook echt naar mijn moeder. Mam! Dus zij komt zo die douche binnen. Geil hè? En eh, <laughs> mijn moeder, ik zeg van, welke dag is het vandaag? Ze zegt zaterdag, wat dan? Ik denk, Kut, Dus ik Albert-Jan bellen. Maar Albert-Jan is nu twee weken op vakantie. Ja. Dus het schiet allemaal helemaal niet op. En het is mijn eigen schuld. Ja, mag ik je dat vragen? Waarom stuur je altijd foto's via Snapchat? Ja, omdat je als je zeg maar... Um... Want die gaan niet gewoon, dat komt gewoon in een chat, hè? Dat is niet Ja, dat weet ik. Je hebt eh, zeg maar twee manieren om foto's te versturen via Snapchat. Je kan eh, gewoon echt een foto maken via de app en die dan versturen. En dan krijg je echt een Snapchat. Ja. Maar als je zeg maar een, screenshot van iets maakt... en je wil dat met Snapchat versturen... dan verstuurt hij het altijd via chat. Ja, maar waarom doe je dat niet gewoon via WhatsApp? Omdat ik dat dan gewoon aan een bepaalde... Ja, weet ik eigenlijk niet. Okay. dit is echt een wijvenargumentatie ook. Van jou? Weet, ik, weet, ik weet het gewoon. Ik weet het gewoon niet, ja. Ik vind het gewoon leuk. lekker, lekker, gek. Turn up the music. Yo, ik ben Martin Dit is CFM. jouw mix vrijdag? Zeker weten. Lekker. Martin Garrix. Forbidden Voices. Hier bij CFM. Hij komt op Siget ook, hè, Martin Garrix. Ga je daarheen? Ja. Ah, nice. Ja, echt wordt echt vet. Zeven, dagen, zeven dagen Budapest. je gaat weer echt, echt zeven dagen? Ik ga echt zeven dagen naar Budapest. Wie komen er naast eh, Martin Garrix nog meer dan? Eh, Robbie Williams, Florence and the Machine, Avicii. Vet. Eh, ik hoop heel erg op Clean Bandit nog. Oh ehm, de script komt... Eh, god, ik weet de line-up niet eens Maar echt nog... Ik vergeet echt nog een paar heleboel ja, gave artiesten. Chill. Maar echt, Sick. Jij echt, echt een vakantie, hoor. Ik, heb, ik, ga eerst twee weken naar Lorette. En daarna een week naar Sigit. En dan gaan we ook nog vier dagen naar Kroatië. Ik ben echt helemaal blut Ik begin echt weer op nul. Maar dat vind ik niet erg, want het wordt waanzinnig. Heb je ervoor over? Heb ik ervoor over. En ik ga hopelijk vrijdag op mijn verjaardag eh, nog een beetje cash van. Nou, niet van mij. Ik dat, geef dat gewoon een ik, fles drank ik, Die zuip jezelf zelf op. Ik was er al bang voor. Ja hey, ehm, jij stuurde afgelopen week, we hebben met school, met de klas, hebben wij een groepsapp. Ja. En ehm, wij zijn toch wel, wij twee zijn toch wel hofleveranciers van de grappige plaatjes en <laughs> video's in die groep. Ja, nou ja, ja. En afgelopen week stuurde jij een video van een kerel. Nou, ik denk dat hij een jaar of dertien was. Een beetje brugklas, zoiets. Ja, zoiets. Leuke serie op NPO 1. Nee, ik eh, heb gisteren gekeken. Wat is dat slecht. Gisteren, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk het bijna elke dag. Omdat ik het zo feest slecht vind. Het is zo, eh, ik dat heb ik nooit zoiets zo slecht Welke aflevering was het gisteren nou? Gisteren. Oh, met, uh, met zij met die geen vriendinnen meer wilde zijn. Nou, en dat was ook met een jongen die had met een meisje of zo. En... Die twee vriendinnen? Nee, er was een jongen die had met een meisje. En die meisje vond die jongen heel leuk. Maar die jongen die meisje niet. En hij wou net uitmaken. En toen kreeg zij hij een heel duur cadeau van het meisje. Dus een... Ja, die iPhone. Ja. Ja, nee, maar dat was... Hij had zeg maar een vriendinnetje. Ja, maar ik heb het niet afgekeken, want ik eh, had spontaan een neiging <laughs> hij had een vriendinnetje. En we gaan het nu gewoon hebben over een kinderserie die we gewoon blijkbaar We hebben toch al eh, genoeg tijd. Laten we lekker de zendtijd voelen we nog meer gekut. Er was een... Uh... Kangeroe. <laughs> er was zeg maar een, een meisje... En die had verkering met een jongen. En die jongen had op het schoolfeest met een ander meisje gezoend. Ah, en toen probeerde die twee vriendinnen te onderhouden. Maar zeg maar dat ene vriendinnetje dat kwam niet, zat niet op school. En dat oh, andere ja, vriendinnetje Want ik weet nog wat hij zei. Hij zei je moet privé en uh, eh, school ja, scheiden. En toen dacht ik wat een koning. Wat een koning. Goed maar geschreven. Er is dus waarom ik het heel... Ik kijk het bijna elke dag. Er is op FOK. Ik weet niet of je dat kent. Het FOK Forum. Heel oh populair forum. Daar is een topic over brugklas. En die, dat topic daar worden echt die chicks op zo'n grappige manier zo belachelijk gemaakt. En dat is superleuk. Ga een keer brugklas kijken met het Foktopic daarna Echt een Oké, maar waar ging het ook <laughs> weer oorspronkelijk over? Ehm, over mijn feestje. Oh en over dat filmpje. Dat filmpje, dat was dus in de brugklas. En ehm, die, die gast die zit te fappen. En dat meisje, dat ziet dat. En je ziet op hem. Hij, zij zegt ook echt van... Eh, wat de fuck ben je aan het doen? Maar dan, je hoort wel dat ze later een geil stemmetje krijgt. Maar van, wat de fuck ben je aan het doen? en dan zie je zo nog dat kwakje van die gasten uit zijn pik komen. Nou, en dan stopt hij snel zijn lul terug. Ja, je, nou ja, ja, je ziet inderdaad zo'n jongen. Die, je ziet niet echt een penis of zo. Maar je ziet inderdaad... En die meisje die zit al te lachen. En eens zie je zo'n zo'n zo sliertje eruit. En dan zegt de meisje... Wat ja, inderdaad, wat de fuck ben je aan het doen? Fuck is meer. Is het nou echt? Ja, weet ik niet. Maar heb je het vandaan? Ik heb het uit de groepsapp eh, van de mannen, die stuurde het. En hoe komen je mannen daaraan? Ja, dat weet ik niet. Dat, is allemaal, dat gaat allemaal rond, ja. Het gaat zo snel. Het was hun broertje. <laughs> nou, ik dacht serieus eerst dat het iemand uit Emmen was. Totdat Jasmine zei, ja, die heb ik ook gezien. Dus dat zal wel iemand uit, eh, weet ik veel waar. Jasmine heeft overal hostel zitten, dat weet je. Ain't too sure what I believe in. But I believe in what I see. And when I close my eyes, I see my whole life ahead of me. Looking up at the stars, it just looks like Venus on Mars. Let's make this universe ours. Gravity's holding us down, so let's turn this planet around. I don't know what you worry about how. Can nothing stop us now? Birds fly, so can I. I got a heartbreak dawn rising in my sky, and it's so beautiful. I just might cry watching birds fly. Someone asked me, Do I love you? I'll say the sunshine. Ask me, and I tell you, you know I can't. star and you looking up at the stars. It just looks like Venus on Mars. Let's make this universe ours. Gravity's holding us down, so let's turn this planet around. I don't know what you worry about how. Can nothing stop us now? Birds fly, so can I. I got a heartbreak dawn rising in my sky, and it's so beautiful. I just might cry watching birds fly. birds fly, so can I. I got a heartbreak dawn rising in my sky, it's so beautiful. I just might cry watching birds fly. fly, fly, fly just might cry watching them fly touch the sky. Fly, fly, fly. Sky. Fly. Mr. Prop samen met Hardwell, Birds Fly. En daarna hoorde je de First met Old City. Andersom. Van City, ja. sorry. Het gaat over eh, afstuderen. Oh, daar ben ik goed in. <laughs> Hoe was jouw examenfeestjesperiode? Hoe bedoel je examenfeestjes? Ik durf nu wel te zeggen dat de, eh, de, de periode na mijn examen... met al die feestjes en elke dag zuipen bij het meertje... want zo was je in die tijd. Dat is een van de mooiste tijden uit mijn leven. Ja, ik, heb, eh, ik had donderdag nog gala. Dat was ook wel mooi. Een gala? Ja, ik niet, maar in Emma dan... Uh, vrienden van mij die zitten nog op VWO 6. Die zijn ook al honderd keer blijven zitten. <laughs> Ja. En uh, we hadden heel veel vrienden. We zeiden met elkaar van... Ja, laten we er nog heen gaan, gezellig. Eh, een beetje crash, weet je wel. Ja. We hebben met z'n allen zo'n hele grote bierfiets gehuurd. Daar zaten we met 16 jongens op. <laughs> nou, vier uur lang mooie bier drinken gedaan. het gala, ik weet er niet zoveel meer van. Maar het was wel... wat, ja, ik weet het. Was dat die nacht dat jij zo dronken zat te appen? Ja. ja, oh, was wel, dat was echt, echt niet leuk. Nee, was je echt lam? Nou ja, voorbij Lam. Heb, je, heb je, de Wolf of Wall Street al eens gezien? De wat? De Wolf of Wall Street. Ja. Met Leo, dat stukje op een gegeven moment dat hij zeg maar, die, die superdruk inneemt. Dat hij zeg maar voorbij, nou zo was ik dus ook. Het eh, was echt... Eh, je was bijna eh. gewoon weer nuchter zo dronken was je. Ja. Die, die conclusie. Ja, ik zat bijna in een soort vijfde dimensie van dronkenheid. Zo diep was ik erin. Echt, zelfs, zelfs van alcohol kan je nog Christopher Nolan maken. op zich ik kan overal Christopher Nolan van maken.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 See you again. Zometeen hier jouw request. De laatste plaats van dit programma is helemaal voor jou. Wat wil je horen? Je kan het laten weten. Um, via de mail Of via Twitter, at Stef Hoor je me zo meteen. Eerst over een half uur al, hè? Over een half uur, Over ja. half uur, denk ik, Misschien gaan ze wel door, die gekke. Nee, dat gaan ze niet. Zijn maar wat wordt het weer? <laughs> ja. Eh, vanavond lossen de stapelwolken op en wordt het zondag in een vrij heldere nacht. Koelt het fors af. Landinwaarts is zeer lokaal een vorst tot aan de grond mogelijk. Morgen zondag en smiddags warmer dan vandaag met 18 tot 23 graden. Wel kan er een zeewindje opsteken. Maar hebben hier sowieso last van. ja, eh, ik ben weer helemaal van mijn apropos. Vrijdag, zondag en uiteindelijk heet met temperaturen dus tussen de 27 en de 32 graden. Op de Wadden rond de 25 graden. In de late avond zeer lokaal en onweersbui. Kijk eens aan. Dankjewel, Stijn. Ah, dat is wel een mooie radiostem voor mij. Dit is het verkeerde muziekje wat ik nu instart. Verkeer, de muziekje. <laughs> Dit is het <laughs> Ja, dat vind ik op zich ook wel een leuke grap. Het is rustig op de weg. De A2 amsterdam sertogenbos tussen Maarsen en Knoop het Oude Rijn... er 1 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een vertraging van minder dan 5 minuten komt door een ongeval. ongeval. En, verder nog de A29 Bergen op Zomer Rotterdam... tussen knoop het Hellegatplein en Numansdorp. Daar bij hectometerpaal 95.9 ongeval gebeurd. Nog een onbekende extra reistijd. En dan zijn er vier meldingen op de A2 Weert Maastricht... ter hoogte van kelpen Ouder 210.3. Daar is een fitser en verder nog fitsers op de a 30 13. Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft daarbij 15.1. De A20 Rotterdam-hoek van Holland ter hoogte van Maasluis. Hou je bek! Bij 13.8. En de laatste op de A27 Gorinchem-Utrecht ter hoogte van Hagenstein daarbij 58.6. Heb je nog een flitser te melden? Uh, eh, flitsers.com .nl, bijna goed, <laughs> over het teetje. Hey Stijn, eh, ik weet niet of je dat weet, maar in mijn vorige leven was ik een hoertje. En er Wat komt komen een... met die kangeroegrappen. <laughs> Het nou hier wel geen zin in. Er komt een Japanner bij mij, hè, bij, dat, bij, bij als hoertje. Ja. En die Japanner die vraagt aan mij, mag ik het op zijn Japans doen? Dus ik zeg, ja natuurlijk weet je wel, maar, maar hoe gaat dat dan? Dus zij zegt, nou ik geef je een beurt, dan ren ik de trap af, dan kom ik weer naar boven en dan geef ik je weer een beurt. Dus op een gegeven moment 52 keer zitten we. En hij steeds maar zo naar boven, hop, en weer naar, of naar beneden en hop, weer naar boven. En 52 keer, ik kan het niet meer volhouden. Dus eh, ik ga op een gegeven moment naar buiten en ik zie er gewoon een heel busje met Japanners. Dit is het nieuwste Beautiful Now. van Kelvin Harris samen met Gwen Stefani, Together. En daarvoor hoor je de nieuwe van Z, Beautiful Now. Ja, ehm, ze is prachtig, maar we hebben een probleem. Allereerst even wat ik wil laten weten. Dolly die laat weten, ik vind het weer super tof en super gezellig met jullie. Maar je bent wel echt een appelflap dat je onder de douche stond terwijl je een gesprek had. Wat? Over dat ik niet oh, dat gesprek van zag. En wie zei dat? Eh, Dolly. Nou, ja, ben ik met je eens, eh, Dolly. Ja, ja. Pannenkoek. <laughs> nee, appelflap was het. Ja, mag ook. Jij, dit is die eigen... Ja, hey, ehm, nog een gedoetje. Mijn WhatsApp is gecrashed, dat had ik net verteld. Ja. Dus eh, we hadden een kandidaat vorige week voor de estafette... maar ik heb nu dus geen idee hoe ik die nu ga bereiken. Een zure poepaflevering. Ja, het is echt een zure aflevering. Maar ik heb nog wel iemand op backup, hoop ik. En die ga ik gewoon even bellen. Ga je gewoon nu on live, on stage, ga je nu gewoon iemand bellen. Zeker weten. Dit is radio zoals het niet bedoeld is. I love it. Juist. Dit is gewoon spontane... Spontane radio. Nou, ik ben benieuwd. Wie, wie, ga je bellen voor de Sammy. Sammy. Nou, luister. Kijk omhoog, Sammy. Nee. Oh, <laughs> wie luistert er wel? <laughs> nou, dit wordt alweer niks, denk ik. Weer minuten verneukt. We hebben al zo weinig tijd. Komt allemaal door WhatsApp. Dit is een conspiracy. Hoi, dit is de voicemail van Sammy. Ja, op! Nou. nou, dan gaan we Lisa nog even proberen. welke Lisa? Die ehm, hadden we, zouden we eerst vorige week bellen. Oh, eh, die had Vera, of die, wie had die opgegeven? Nee, die had niemand opgegeven. Welke Lisa is dat dan? Die hadden we vorige week als backup staan. Oh, Lisa, Lisa. Ja. Ah, oké, nou, gaan we die nog even proberen. Nee, Lisa, Lisa. Welke Lisa dan? Lisa, Lisa, Lisa. Gewoon een Lisa. Oh, gewoon een Lisa. Oké, nou, ben benieuwd. Ik vind het altijd wel spannend. Ik ook. Lisa Hakhoff. Hakhof. Okay. Is het Russisch? Nee. Sharkov. Hi, met Lisa. Ik heb gewonnen. Nou, dat is leuk. Wie heeft er gewonnen? Oh, we zitten een spelletje te doen. Oh, leuk. Kan je dat spelletje heel even vijf minuutjes onderbreken? Ja, natuurlijk. Je bent live op de radio, maar dat had je vast wel in de gaten. Dat had ik inderdaad al door. Here we go, Dio. Yes. De estafette. Here we go, Dio. Hoi, Lisa. Hi. Wij eh, hebben in de trant van de estafette... Een, met, met wie ben je een spelletje aan het spelen? Laten we daar eens mee eh, beginnen. Uh, met Met je op, oh, je bent aan het oppassen? Ja. Nou, dat is toch een uh, luie, baan. Precies. we kunnen het ook aan je oppaskindje oh. vragen, maar we hebben een vraag voor je. En die moet je ah. beantwoorden. En daarna mag je de, het stokje aan iemand doorgeven. En die moet dan ook de vraag gaan beantwoorden. Oké. Oké, en ik heb de vraag voor je. Wat zeg, hebben we wel een vraag? Ja, hoe kinky ben je? Oh, oké. Oh, Zo. Oh, dezelfde vraag vorige week dus. Ja, oh, luister je toevallig? Ja, zeker weten. Zo. Hey, kom jij ook op... Eh, oh nee, laat maar. <laughs> hey, eh, Lisa, hoe kinky ben je? Ja, dat wil ik ook wel even weten. Ja. Hmm. Hou je een beetje nou, van nou, handboeien? En eh, het een beetje een mysterie laten? Nee, nee zeker nee, niet. Nee. nee. echt niet. Nee, dit is een open programma. Ja, dat is waar. Nou, ik denk best wel. Best wel. En dan eh, noem eens voorbeelden dan van dingen die je wel eens in bed hebt gedaan op kinky gebied. Ja, dat ga ik eh, niet doen nu met een uh, <laughs> meisje vannacht naast me. Dat is wel een goed, een goed excuus ook ja, uh, dump, dat okay, wij, wij, in de wij gewoon, Wij zeggen gewoon wat dingen en dan hoef je alleen maar ja of nee te zeggen. <laughs> oh, nu komt hij hoor. Deal. Oké, <laughs> spenken. ja. Of je het lekker vindt. Laten we zeggen of je, ja, het, of je het lekker, vindt. Niet of je het Sp Spenken is een ja. ja. handboeien. Nee. Oh. Een zweepje. Misschien. <laughs> Misschien, dat is dus ja. Uh, latex. Geen flauw idee. je, weet niet of je dat gedaan hebt. Over, of nee, oh, of je, of oh, over je heen gepist worden. <laughs> Wat? Absoluut. Dat er zijn, niet er zijn dus mensen die vinden het heel geil. Nou, het is, het is een fetish, dus is het op een bepaalde manier kinky. Ja, kinky is wel een breed. Er zijn, er zijn ook mensen die hebben fetishes voor clowns. En zo. Heb jij fetish voor clown, Nee, sorry. Waar heb jij wel een fetish voor? Ja. Ja, dat is de vraag, hè? Nee, dat kan ze dus niet zeggen. <laughs> Dat is inderdaad de vraag. Anders doe je gewoon de cijfers van het alfabet. Dus A is 1, B is 2 en dan spellen we zo Ik heb nog een goed raadsel. Ja, <laughs> succes daarmee. Nee, dat is succes aan jou dan. Ja, nou ja, <laughs> dat, ga ik niet doen. Maar heb je wel eens, ben je wel eens... Eh, maar handboeien, nee. nee. <clears throat> Waarom niet? Daar hou ik gewoon niet van. Of ben je net als Steven nog maagd? Eh, nee. Oké, okay, dat is het goed. Ik vind het wel leuk. hij was, hij was snel. <laughs> Oh, nu komt het alfamannetje naar boven. hey, um, Lisa, aan eh, wie wil jij dat we deze vraag gaan stellen? Dat moet iemand zijn uit je eigen contactpersoon. Ja, ik ben nog niet echt set. Ja, dan ga ik je het nummer inderdaad doorgeven, maar dat wordt dan Melanie Storm. Melanie Storm? Zo. En eh, die stormt voorbij. Oh. oh. Wat denk je dat Melanie gaat antwoorden? Ehm ja, ik denk heel eerlijk dat ze gaat vertellen dat het heel erg is. Dat het heel erg is. Want? Ik hou daar wel van. Gewoon maar waarom? Waarom denk je dat? Omdat ik haar ken. Het is mijn beste vriendin. Oh. Zo werkt dat, hè? Melanie zijn jullie wel eens uh, kinky samen geweest? Uh, <laughs> nee, dat niet. Oh, jammer. Gaat dat in de toekomst nog gebeuren? Ja, is dat een droom van je? Een eh, fantasy? Mm, nee, nee. <laughs> ook, niet, ook niet als je een beetje drank op hebt, hè? Gewoon gek. Gewoon lekker gek. Lekker gek. Nee? Nee, ook niet voor muntjes? <laughs> ik heb nog wel drie sets een beetje. ik heb nog wel muntjes van de duiker in Hoofddorp. de lokale kroeg, hartstikke leuk. hey Elisa, dan gaan wij volgende week bellen met Melanie Storm. Goed plan. En dan eh, wens ik jou heel veel succes met eh, de storm eh, waar jij nu aan het oppassen bent. Zo, weer zo'n fantastisch. Het is ongelooflijk. Die man is in vorm vanavond. Ja, ik moet wel bruggetjes maken, want we hebben te weinig zendtijd. Ja, oh, hey, me Lisa, jij bent hier geweest een paar weken geleden, hè? Ja, dat klopt. Hoe, hoe zat dat precies? Was ik daar ook bij? Nee, dat was niet tijdens onze nee, uitzending. Was ik niet bij. Oh. Had je wel gewild. Oh. Hoe, hoe, zat dat precies, Lisa? Sorry? Hoe zat dat precies? Ja, hoe zat dat precies? Eh, ik dacht dat het tijd werd dat wij elkaar eh, gingen... Ja, maar dat moment, dat moment bedoelde ik eigenlijk niet. Maar dat, bij bij zij is ook een keer bij mij geweest. Maar je was hier ook met je moeder samen. Ja. Daar doe ik op. Vorige week. Was dat vorige week? Ja, en ook eh, nog drie weken geleden, dacht ik. Die bedoelde ik. Want wat had je toen... God, dit wordt een heel ingewikkeld gesprek om niks. Waarom was jij hier drie weken geleden? Wij hadden kaartjes gewonnen naar eh, Rapalje. Kijk, Rapalje. We hebben er nog nooit van gehoord. Ja, die was toen in de uitzending op de vrijdag. Is dat wat leuk? We luisteren ook weer goed naar de eigen zender. We vallen compleet door de man. En waar, waar was je vorige week dan hier? Eh, toen eh, kwam mijn achterneef optreden met zijn band Parker. Oh ja, dat heb ik gezien nog op, op Facebook. Nou, kijk eens aan mensen. Nog in de gaten, goed zo. Als je CFM luistert, krijg je een hoofd mee. Wij gaan volgende week bellen met Melanie Storm. En wij danken voor jou voor nu, Lisa. En succes met oppassen. Ja, succes. Ja, dankjewel. Hoi. De Estafette. zijn weer helemaal terug. Wie is het dan? Simply Red. Geen, nog nooit van gehoord. Ja, gast, even. Simply Red. Nee. Dat waren in de jaren 90 echt Sky Radio. Als je Sky Radio aanzette, dan hoorde je... Dan ja, maar ik je. luister niet naar die boekmuziek. Simply Red hoorde je. Nieuwste. Shine On. CFM Request. Zometeen jouw favoriete plaat op de radio. Wat wil je horen? Laat het weten. Mailen kan naar stefensteincfm.gmail.com. Of stuur een tweetje naar stefenstein. Komt het hier binnen, gaan we zo meteen jouw lievelingsplaat draaien. Let's play some Stef ZFM. Here we go, not long ago. Major Lezen. En Lina. CFM. Request. Nou, toen zat eh, deel 2 er ook al bijna op. Tja, dus <laughs> wat. We hebben nog... Uh, ja, wil je er niet over zeggen? Of, eh? <laughs> Laat ik maar wijselijk mijn mond houden. We hebben nog een, die questje staan. Die is deze week aangevraagd door Eva Tracy Chapman en Fast Car. Oh, CFM Request. Mooi liedje is dit. Kijk dat kapsel ook, echt fucking hip. Op die koffer. Zo. Dat is echt, ja. Tra Tracy, Chapman. Check de koffer op... Uh, eh, Wat is het nummer al dan? Het nummer is, uh, weet ik niet, 2006, 2005? Nou, klinkt klink wel lekker. Eva is helemaal bij de tijd.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 <laughs> Tracy Chapman. Fast Car. Aangevraagd door Eva hier bij ZFM. Jorde Stef en Stijn, aflevering 99344. Stef en Stijn. En eh, we gaan er naar mijn verjaardag toe werken aankomende vrijdag. Ja. Wordt een feestje. Dus ik ben er nu, het wordt echt een feestje. Dus we hebben mooie verhalen volgende week. Volgende week dan zijn we er weer met een nieuwe Stef en Stijn vanaf 6 uur. En ehm, nu dus, nieuw op de woensdagavond vanaf 8 uur. Het schijnt dat wij een uurtje hebben moeten in.